Mark Hokker met het NOS-journaal. Het Internationaal Olympisch Comité zal niet aarzelen om de zwaarst mogelijke strafmaatregelen te nemen... nu bewezen is dat Rusland zijn sporters heeft geholpen om doping te gebruiken... bij de Olympische Winterspelen in 2014. Vanmiddag werd bekend dat tientallen Russische atleten doping toegediend kregen... en hun positieve testen werden verdoezeld. Het Russische ministerie van Sport regisseerde en controleerde het dopingprogramma... Staat in een rapport van het Wereld Antidopingagentschap WADA. Het is niet bekend wanneer het IOC zijn maatregelen bekend maakt. Vicepremier Ascher roept de Turks-Nederlandse gemeenschap op om het hoofd koel te houden en de handen thuis. Dat doet hij na bedreigingen tegen Gulen-aanhangers in onder andere Rotterdam, Deventer en Zaandam. Volgens de Turkse president Erdogan zat de geestelijke Fethullah Gulen achter de mislukte koep van vrijdag. Asscher zegt dat conflicten of spanningen waar dan ook ter wereld nooit een excuus mogen zijn voor intimidatie, bedreigingen of vernielingen hier. Laat mensen met een andere mening met rust, zegt de vicepremier. De acht Turkse militairen die zaterdag met hun helikopter uitweken naar Griekenland... willen niet terug naar Turkije omdat ze vrezen voor hun leven. De advocaat van vier van de acht militairen zegt dat ze asiel aanvragen in Griekenland. De bemanning wist volgens hun advocaat niets van de koepoging. Ze zouden slechts orders hebben uitgevoerd. Turkije eist uitlevering van de acht militairen. De staking bij Unilever is na een week beëindigd. De directie van het bedrijf kwam vandaag met een nieuw sociaal plan... voor 185 werknemers die hun baan verliezen. Zo'n 30 tot 40 mensen legden vorige week hun werk neer. Hun functie wordt naar lage lonenlanden verplaatst. De FNV-leden waren het niet eens met onder andere de ontslagvergoeding... In het nieuwe voorstel is die verhoogd. Het weer, veel zon en 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen zon en 25 tot 30 graden. Woensdag plaatselijk 34 graden, dan wel kans op een onweersbui. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Eembrugge 4 kilometer. Ook op de A1 richting Amsterdam bij Muiden 5 kilometer. A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Knopendel 5. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knopend Velsen 4 kilometer.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 should come clean, but I prefer to deceive. see you fade away. I like to think that I was just myself again. Zandvoort. it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. the bang bang. Bounce with it, girl.